Kees Groot met het NOS-journaal. In de Zeeuwse badplaats Renesse zijn vannacht zo'n 75 Duitsers opgepakt... na een massale vechtpartij. Ze zijn overgebracht naar de gevangenis in Breda, meldt de politie. De groep Duitsers keerde zich tegen de politie toen die iemand van de groep wilde aanhouden vanwege mishandeling. Tenminste twee agenten raakten gewond. Een van hen werd met een bierpul op het hoofd geslagen. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Zeeuwse politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden. President Obama noemt de ontmoeting die hij gisteravond had met zijn Cubaanse ambtgenoot Castro historisch. De twee mannen spraken in Panama voor het eerst onder vier ogen met elkaar. Obama benadrukte na afloop dat Cuba geen bedreiging vormt voor de Verenigde Staten. De Koude Oorlog is voorbij, zei hij. Castro noemde de ontmoeting openhartig en vruchtbaar. Premier Rutte was getuige van de toenadering tussen de twee voormalige aardsvijanden. Hij is op uitnodiging van Panama bij de topconferentie. Rutte noemde de gebeurtenissen goed voor de hele regio. Activisten van Greenpeace hebben hun protestactie op een olieplatform van Shell dat naar de Noordpool wordt gesleept beëindigd. Volgens Greenpeace zullen boringen in het Noordpoolgebied leiden tot een olieramp. Shell was naar de rechter gestapt om een einde aan de actie te maken. De Greenpeace-activisten besloten uiteindelijk zelf het boorplatform te verlaten... omdat er hoge golven op komst waren. Vandaag wordt herdacht dat concentratiekamp Westerbork 70 jaar geleden werd bevrijd. Bij de herdenking zijn twee gerestaureerde Duitse goederenwagons te zien. De directeur van het herinneringscentrum zegt dat de wagons zijn aangeschaft omdat ze een icoon zijn van de jodenvervolging. De herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork is vanmiddag live te zien op NPO 2. Het weer, er is een kleine kans op mist. Overdag schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt ongeveer 14 graden. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten.